De twee overvallers namen wel spullen en geld mee en zijn daarna gevlucht. Het gezin is opgevangen. De overvallers zijn na een zoektocht met onder meer een helikopter nog niet gevonden. In Winterswijk is deze week een Oekraïner opgepakt... die uit een Duitse psychiatrische inrichting was ontsnapt, meldt de Gelderlander. Na zijn uitbraak eind oktober bedreigde de man in Duitsland een automobilist met een Stanley-mes. Het dwong de bestuurder uit te stappen en ging er vervolgens met zijn auto vandoor. Die werd later teruggevonden, maar de man zelf bleef tot deze week spoorloos. Uiteindelijk werd hij donderdag aangehouden bij een inbraak in Winterswijk. Een rechter moet nu beslissen of hij aan Duitsland wordt overgeleverd. Een Koerdische rapper uit Iran wordt voorlopig niet geëxecuteerd. Hij was ter dood veroordeeld omdat hij volgens de officiële aanklacht zou hebben geprobeerd om Iraanse veiligheidstroepen om te brengen tijdens een demonstratie tegen het Iraanse regime. De artiest ging in hoger beroep, die nu door de Iraanse Hoge Raad is geaccepteerd. Een rechter gaat nu opnieuw naar zijn zaak kijken. Nog nooit is er zo vaak met een pinpas of creditcard betaald als eergisteren. Volgens de betaalvereniging Nederland waren er zo'n 22 miljoen transacties. Goed voor een omzet van bijna 740 miljoen euro. Op het drukste moment, het begin van de middag, werd er 800 keer per seconde betaald met een pas. In een normale week wordt ongeveer 700 keer per seconde afgerekend met een kaart.